De tekorten zijn daardoor nog lastiger op te lossen, zegt het college dat toezicht houdt op geneesmiddelen. Problemen met tekorten zitten veelal bij de generieke geneesmiddelen, de goedkope geneesmiddelen, die we allemaal kennen en velen van ons dagelijks moeten gebruiken. Denk vooral bloedverdunners, astma-medicijnen we zien dat de medicijnen die dagelijks het meest worden gebruikt... ook het meest onder druk staan. Het resultaat, bij problemen met de levering van medicijnen... is het nu lastiger om een alternatief te vinden, omdat die er niet is. Onze aanstaande premier, Dick Schoof, moet verhoord worden door de Tweede Kamer. Dat vindt GroenLinks PvdA-Kamerlid Jesse Klaver. Hij deed gisteren een oproep in de talkshow Op1. Ik hoop heel erg dat hij zich nu beschikbaar stelt om, om te zeggen vrijwillig... oké, nog niet veel mensen kennen mij, eh, het parlement... ik heb niet meegedaan in de verkiezingscampagne... ik ben beschikbaar voor de Tweede Kamer om mee te doen aan die hoorzittingen... zodat meer mensen hem kunnen leren kennen, maar ook terechte vragen die er zijn over wat hij heeft gedaan als ambtenaar, dat we die kunnen stellen. Voor alle ministers is zo'n verhoor op verzoek van de Tweede Kamer voor het eerst verplicht. maar de premier niet, omdat het normaal de leider van een van de partijen is. Nu dat niet het geval is, wil Klaver dus toch een verhoring. Het aantal executies wereldwijd is vorig jaar met 30% toegenomen. In totaal kregen volgens Amnesty International 1153 mensen de doodstraf. Ongeveer driekwart daarvan was in Iran. Daar wordt de bevolking onderdrukt. Zo wordt daar steeds vaker de doodstraf gegeven voor misdrijven die met drugs te maken hebben. Het moet wel heel raar lopen, wil NAC Breda niet naar de eredivisie gaan. In de eerste finale wedstrijd van de play-offs werd het gisteren 6-2 tegen Excelsior. Vooral toen de Rotterdammers door twee rode kaarten met negen man kwamen te staan... vlogen de goalsje om de oren, zag commentator Andy Houtkamp. Voor NAC is het eh, richting een 10. En om me heen wordt 10-10-10 geroepen. Lachende gezichten bij NAC op de tribune en op het veld. Maar verslagenheid bij de Rotterdammers van Excelsior. NAC Excelsior 6-2. 2. Echt waar. Excelsior heeft zondag dus een wonder nodig om nog in de Eredivisie te blijven. Dan is de return in Rotterdam. Het weer, het wordt een wisselvallige grijze dag vandaag... met lokaal soms stevige buien, met ook hagel en onweer. Het waait flink en het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend 8 kilometer met een half uur vertraging.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 Ik leg, even, mijn zaag neer, dat moet even gebeuren. Duifzaag de week door. We gaan weer eh, genieten van heerlijke, eh, lekkere gouden oude muziek. We gaan straks om half negen het eerste stukje cabaret horen. Dat doen we om half tien opnieuw. Lachen hoort erbij. Dag niet gelachen, dag niet geleefd. Hoe hoort ik heb er zin in. Ja, wat gezellige Herb Albert en zijn Tijuana Bras. Luisteraars, ik zei het net al, ik heb er zin in. En ik hoop u ook. Als u nog moet ontbijten, ja, een heel smakelijk eh, ontbijt eh, toegewenst. Eitje erbij. Oude kaas op het brood en het eitje erop. Lekker hoor. Beetje kruiden toevoegen. Beetje mayo. Ja, niet te veel. Want anders dan eh, word je net zo dik als ik. Nee, ik maak me niet dik, luisteraars. En dat doet Kirsty McCall ook niet. Die heeft een prachtige cover opgenomen van de eh, Kings. Die kent u wel, hè? De Kings. Van de Mr. Tambourine Man en zo. Maar dit nummer heet Days. En over die dagen, daar wil ik het nu over hebben. Kirsty McCall met Days. Thank you for the days. Kent u hem? Pas nou. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days I won't forget a single day, believe me I bless the light I bless the light that lights on you, believe me And though you're gone You're with me every single day, believe me. tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. Ah, thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the day. shines on you, believe Ja, alweer op. Goedemorgen. Ja, gezellig. Waarom stappen fotografen van hun... Fotografen die eh, mogen zich nergens mee bemoeien. Ik ben heel streng wat dat betreft. Draai ze meteen de strot om. Ik ben zelf ook fotograaf. Ik draai mezelf ook af en toe de strot om. Uh, doe ik eh, helemaal s ochtends, als ik nog een beetje rochel en zo. Als ik net ben opgestaan, is mijn stem altijd niet helemaal... dat je zegt van, uh, comme il faut, hè? om het eens in het Frans op te lepelen. Nee, dan, eh, dan ben, ik, ik een beetje schor, dan praat ik een beetje zo hees en zo. En, eh, kan je me beter niet horen. Nou ja, ik hoop dat het nou allemaal beter gaat. En ik hoop dat u uh, geniet van de muziek, net zoals ik dat doe. Met Leroy Brown. Jim Croce. We're South Side of Chicago better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, more than trouble. You see, he stand about six foot four. All the downtown ladies call him treetop lover, all the men just call him sir. And it's bad, bad Leroy Brown. better than a junkyard dog. Now Leroy, he a gambler, and he like his fancy clothes, and he like to wear his diamond rings on everybody's nose. He got a custom Continental, he got a Eldorado. all puzzle with a couple of pieces gone. Jim Croce. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij heeft hele mooie liedjes geschreven. Ook eh, mooie eh, rustige nummers als... Uh, I have to say I love you in a song. En eh, time in a bottle en zo. Hè. als je de tijd in een flesje zou kunnen steken. Hoe mooi zou dat zijn? Maar hoe mooi is het ook dat we onze Beach Boys hebben. Het begint heel sprankelend. En dat kan ook niet anders met de prachtige stem van Brian Wilson. Luister naar Duifzaag per week door. En dit waren de Beach Boys natuurlijk. We kennen ze allemaal, hè, wat een heerlijke muziek. Maar eh, de Beatles, eh, eh, Beach en Beat. Hè, Beatles, daar komen we al heel snel op. En We Can Work It Out is ook zo'n zo'n gouden ouwe van de Beatles. En die ga ik ook voor u draaien, want ik ben echt wel fan van die mannen uit Liverpool. We Can Work It Out. Hallo, u luisteraars. Samen komen wij eruit. Samen komen we er echt uit. Ik heb uh, uh, gelukkige eh, lippen, lippen. Mijn lippen zijn helemaal oké. Okay. Die van u ook? Heeft u ook lucky lips? When I was just a little baby I didn't have many toys But my mama used to save some Well, you may not be good looking And you may not be too rich But you'll never ever be alone Cause you got lucky lips Lucky lips are always kissing Lucky lips are never blue Lucky lips will always find a pair of lips so true I don't need a falling rabbit's foot or a good luck charm. Cause with lucky lips you'll always have a baby in your arms. I never get heartbroken. No, I never get the blues. And if I play that game of love, well, I know I just can't lose when they spin that wheel of fortune. All I do is I kiss my chips, and I know I'm bound to win, yeah. Cause I got lucky lips. Lucky lips are always kissing, lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. I don't need a four-leaf clover, foot or a good luck charm Cause with lucky lips you'll always have a baby in your arms Lucky lips are always kissy lips Lucky lips are Ja, dit is eh, heel lang geleden. Cliff Richards en zijn Shadows. Ja, ik praat over de jaren 60 natuurlijk. Eh, maar allemaal heerlijke nummers. En ik hoop dat u er net zo van geniet als ik dat doe, luisteraars. Duifzaag de week door. Eh, ik ben weer druk aan het zagen geweest. En hij is door hoor, de woensdag. althans, het begin van de woensdag. En tot mijn verbazing, als ik de studio uitkijk, luisteraars... zie ik het zonnetje schijnen. Had ik niet verwacht dat ik vanmorgen vroeg de deur uitging. Toen kwam het echt nog met bakken uit de lucht. Maar eh, ja, niet zo veranderlijk als het weer, zeg maar. Hè? Nou, geef nou maar eens een klein beetje van je liefde. Give a little bit. Dat doen we natuurlijk met Supertramp. Ja. give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. I'll give a little bit, I'll give a little bit kom je iemand tegen. En dan ben je helemaal verliefd. Je bent gewoon te mooi om waar te zijn. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. take my eyes off can't take my eyes off Can't take my eyes ik heb het beloofd, hè, we krijgen een stukje cabaret. Ja, ah, ah, ah, eh, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Dat zijn zeker leuke dingen voor de mensen. Eh, eh, maar we gaan niet luisteren naar Paul van Vliet. Want die hoorde u zojuist. Nee, we gaan luisteren naar niemand minder dan... Roffel, Herman Vinkers. Ik weet niet of Gerard Blauwhekel ook al hier in Almelo bekend is. Maar in Aardorp, waar hij vandaan komt, is hij behoorlijk bekend. En om een beetje een indruk te geven van Gerard. Gerard is de man geweest die zit achter de organisatie van mensen die dicht bij het station wonen. Deze, deze organisatie wil afschaffing van de stadsbussen. Als wij van het station naar huis kunnen lopen, dan kunnen andere mensen daar ook wel. Zo, zo vinden zij. En, ehm, en om nog een beetje een beter beeld te geven van Gerard Vroeger woonden er naast ons twee meisjes. En die twee buurmeisjes, samen was dat een één eigen tweeling. En de vader van Tini en Trudy, wat geen tweeling was, maar wel één eier. Die had een broer. En dat was ook een ei. En daar weer... En daar weer een zoon van. Dat was de grootste ei waar bij ons in de aarde op rondliep. En die dubbeldooie, dat is Gerard Blauwegel. En nou, eh, nou, kennen jullie Gerard niet. Maar ik ken Gerard al vanaf de middelbare school. En ik weet nog heel goed, we zouden een keer op de middelbare school een toneelstukje doen. Jozef en Maria. Gerard mocht voor Jozef spelen. Is op het laatste moment niet doorgegaan. Mocht ik voor Jozef spelen. Is hij nog steeds kwaad om. Waarom mocht Gerard niet voor Jozef spelen? Wel, bij de generale repetitie blijkt, Gerard kan niet worden uitgelicht. Hij heeft namelijk in zijn gezicht zoveel puistjes... dat hoe je de lampen ook stelt, zijn gezicht blijft altijd in de schaduw staan. dan weet ook iedereen in Aardorp, en iedereen spreekt er ook schande van, want Gerard die heeft zijn haar, heeft hij gefund. Gefund. Doe dan niet. Kun je voorstellen dat voor de spiegel sta te zwaaien met zo'n ding? Als jongens, als gezonde jongens zijn dan, hè? Doe dan niet. Wind is blowing here my Doe dan Kun je, kun je voorstellen? Doe dan niet. Ik weet wel, jullie denken, jullie denken Gerard is Gerard. Maar bij ons in Aardorp, waar hij vandaan komt, is hij een hele slechte naam. Ik dacht Hans of zo, Hans. Rudy. Rudy. Ja. Wind is blowing air in my hair. Gerard Blauwegel. Man with the air in his hair. Doe dat niet. van Gerard. ik ben nog iets heel moois van Gerard. En eh... Ja, ik doe er nou wel leuk over. En het grappige is, dat word ik wel eens tegen mij gezegd van... Uh, je doet er leuk over, hè? en dat eh, is ook wel gelijk eh, en van... Uh... Maar eh, ook van hele, lol, lol aan om op het toneel te staan en grappen te maken en zo. Heb je niks beters te doen. Maar men vergeet dan vaak dat uh, achter zulke leuke dingen best wel hele drama's schuil hebben kunnen gaan. en dat van Thea en Gerard aan mij, dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Want ik kende een Thea en ook een Gerard. En dat klikt nogal met Thea. Nou, dan, nou, vervolgens komen er hele vervelende toestanden uit voort. Van het niet echt uit willen praten, onderhuidse feestjes weer terugkomen en uitlokken en jen. En... Nou, u kunt zich er zelf wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, dat draait driekwart van de showbusiness op. En eh, de helft van de tijdschrift. Nou, en eh, nou, als ik dan zoiets heb meegemaakt, dan maak ik daar dan zo'n stukje op. Omdat het nou eenmaal betaald en zo. Maar, eh, ik heb uit diezelfde ervaring ook een ander soortig liedje geschreven. En het is een liedje wat mij dus persoonlijk wat meer raadt. Maar ik hoop toch dat het ondanks de rest van de voorstelling dat dit liedje toch kan. En het heet Ik zag je staan met een banaan. samen geschreven met Gerard, ook dat nog. Ik zing met kopstem, ook dat. Maar ik hoop toch dat het allemaal kan. De minder goede stukjes zijn van Gerard. En de rest is van mij. voetbal is van Gerard. En de rest is van mij. Ik zag je staan. stukje van mij is Ik wou dat ik wou. kinderen jokken wij, dan is dat weinig pedagogisch. En daarom hoor jij niet bij Gerard, maar bij mij. Ook al klinkt het niet zo logisch. nog even dit. Zoals ik net al even aanstipte, er wordt als tegen mij gezegd van... Eh, waarom wil je met alle geweld zo, zo leuk zijn, vinkers? <laughs> ik bedoel, eh, kijk eens naar de wereld om je heen. Eh, bezuinigingen over, overal, allerlei toestanden in Suriname, verschrikkelijke toestanden in Salvador, Polen. Zet ga ik maar, breng nieuwe LP uit. <laughs> waarom, waarom dan toch met alle geweld zo, zo leuk zijn, vinkers? En dan weet ik ook al. ik weet al wat ik allemaal, dat, wat allemaal aan de hand is. En ik weet ook al wat ik hier gedaan heb, dat het van en en flauwekul aan elkaar hing. En van, ha ha ha, en wat hebben we dan nou weer een lol met elkaar. He, maar Dino zegt van, ik ben van dit programma ook wat wijzer geworden. <laughs> En dat ga ik ook niet. Maar toch vind ik, als je dit programma even terughaalt, dat er best wel momenten in zitten waarvan je kunt zeggen, hé, hey, daar zit wat in. Daarvoor al mijn excuses. Ja, altijd heel leuk om te draaien. Herman Vinkers. Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Voor, voor lekkere muziek, eh, daar heb ik het natuurlijk over. We gaan naar, even naar Rusland. Hoewel we hier in Europa natuurlijk geen fan meer zijn van eh, alles wat daar uh, aan geweld vandaan komt. Maar Nikita, Nikita is ah, dat was een schoonheid hoor, Op het Rode Plein in Moskou. In klein hoekje in de wereld, dat is ook niet helemaal waar. You roll around the globe. find a warmer soul to know. Mr. Elton John. Oh, I saw you by the wall. Ten of soldiers in a row. With eyes that looked like ice on fire. The human heart, captive in the snow.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 Eh, geef ik eens een keer een kans, luisteraars. Nou, ik heb hier een, een, een cd voor me liggen. dat kunnen jullie niet zien natuurlijk, maar ik wel. Maar ik zal even klappen wie erop staat. Garrett Gates. Onbekend talent komt uit Nederland, heb ik begrepen. En hij geeft hier zijn versie van Suspicious Minds verdachte karaktereigenschappen. caught in a trap. I can't walk out because I. Jared Gates met zijn eh, versie van eh, Suspicious Minds. Dat kennen we natuurlijk allemaal van Schelvis Presby. Luisteraars, jawel. Even een ode aan Caroline van der Plas. Caroline, opnieuw. krijg een heel boos eh, telefoontje van... Eh, ja, ik ben Suzanne en er wordt over mij wordt er nooit een liedje gezongen. Nou, eh, I'm sorry Suzanne. Ik maak het toch een beetje goed met je. Ja, Suzanne, ik heb het weer helemaal goed gemaakt met je. Maar ja, maar ja nou, heb ik weer, eh, nou heb ik weer ruzie met, uh, met René. Verdooi. Nou ja, René, dan moet ik jou ook tevreden stellen. Nou, dan komt hij dan. Maar niet weglopen, René. Kom op, eh, meisje. redelijk wat regen de afgelopen dagen. En, en er komt nog meer regen aan, helaas, moet ik zeggen. Maar tegen het weekend krijgen we weer mooi weer, luisteraars.